Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Huurwoningen met een slecht energielabel zijn niet of nauwelijks goedkoper dan groenere woningen. Onderzoekers checkten er 75.000 en zagen dat het juist andersom is. Woningen met label D, E, F of G zijn gemiddeld duurder dan A, B of C woningen. Dat komt omdat die eerste vaker in het centrum van steden liggen. Een Amerikaans jongetje van zes dat begin dit jaar zijn lerares neerschoot in de klas... wordt niet vervolgd. Deze verslaggever legt uit waarom niet. When you have a child who is six years old, typically most states say under the age of 10, they are unable to understand the nature of the charges posed against them. De aanklager zou wel anderen kunnen vervolgen, bijvoorbeeld de ouders van het jongetje of de beveiligers van de school. De politie in Rotterdam heeft een nieuw wapen in de strijd tegen drugscriminelen, de VR-bril. De criminelen staan namelijk steeds vaker op schoolpleinen om jongeren te zoeken... die voor hen de rotklusjes willen opknappen. De politie heeft speciale VR-trainingen gemaakt. Dat is net echt, vindt dit meisje. Ja, ik vond van wel. Ik vond dat ze heel duidelijk hebben gebracht wat ze wouden zeggen. Vooral ook omdat je keuze moet gaan, Het interactief. Het is niet gelijk, je gaat het verkeerde pad of Je kan stellen, kiezen. Kies je ervoor of kies je er niet voor. Want welke keuze maakte jij? Ik heb meegewerkt gewoon om te zien waar ik heen zou gaan. Maar ja, daar ben je toch al benieuwd naar. Ja, want in het echt zou ik het nooit doen. De Rotterdamse politie pakt vooral veel jonge uithalers. Dat zijn mensen die stiekem naar de haven gaan om gesmokkelde drugs uit de containers te halen. En Oscar-genomineerden die komende zondag geen beeldje winnen... gaan zeker niet met lege handen naar huis. Ze krijgen allemaal een goodiebag en volgens zakenblad Forbes is die goed gevuld. Er zit van alles in, van Japans brood en een flesje kokoswater... tot de goedbonnen voor plastische chirurgie, haarimplantaten en luxe reisjes. Totale waarde 126.000 dollar. En dat is zelfs nog een beetje karig. Drie jaar geleden was het nog bijna het dubbele. Het weer nog in het zuiden nog wat natte sneeuw. Verder is het voorlopig grijs maar droog. Vanmiddag zijn er opnieuw buien. In het noorden en oosten later ook weer kans op sneeuw. Het wordt vandaag een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 out of here right now. Out of my head, it's you begging you. I'm begging, I'm begging you. I'm driving so fast, the mind won't move. Whatever, whatever I do. God, I wish I never met you. Uh, I keep forgetting to forget you. And from the start, I should've known you. forget you zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal, de lente brengt van overal. Een liedje en een andere melodietje, en een ander berg liedje, al die brand van het heelal.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 Voor het eerst in drie weken heeft Rusland weer raketaanvallen uitgevoerd in heel Oekraïne. Onder meer in Kiev, Kharkiv en Odessa waren explosies. In sommige getroffen gebieden is de stroom uitgevallen doordat energiefaciliteiten zijn geraakt. Tochtige huurwoningen met een slecht energielabel zijn niet goedkoper dan huurwoningen die wel goed geïsoleerd zijn. Onderzoekers bekeken 75.000 huurcontracten... en zagen dat huizen met een slecht energielabel vaak zelfs zo'n 100 euro duurder zijn. de Franse Senaat is akkoord met het verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De meeste senatoren stemden voor, ondanks alle protesten tegen de hervormingen van het Franse pensioenstelsel. Het weer op de meeste plekken droog, blijft bewolkt bij zo'n 5 graden. Vanmiddag weer regen en kans op natte sneeuw. stay not a thinking everything I've done. No more numbers in my phone. sun mm, Kill the darkness in my Yeah.